sprak tientallen belangrijke mensen en komt nu met zijn conclusies. Verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag heeft het rapport al gelezen. De conclusies in het rapport zijn spijkerhard. Het kabinet maakte slechte wetten, de Tweede Kamer heeft het laten gebeuren... de uitvoeringsinstanties gingen daar te gemakkelijk in mee... en hadden te weinig oog voor de gevolgen van de besluiten... en de rechtspraak greep niet in. Daardoor konden juist de mensen die de overheid het hardst nodig hebben... door diezelfde overheid in de vernieling worden geholpen. En de patronen die daaronder liggen zijn nog niet doorbroken. Daarom kan een nieuw schandaal morgen gebeuren als er niet fundamenteel anders wordt omgegaan met de grondrechten van mensen. Bijvoorbeeld doordat het contact met de overheid makkelijker wordt gemaakt... of de toegang tot juridische bijstand wordt vergroot. De politie in Rotterdam heeft de jongen van 16 met een automatisch wapen opgepakt. Dat gebeurde bij een huis waar al meerdere explosies waren. Agenten zagen de jongen rondrijden op een scooter in de buurt van het huis. Toen ze de achtervolging inzetten, stapte de jongen af en gooide die zijn tas op de grond. Daar bleek het automatische wapen in te zitten. Bij protesten in Brussel hebben boeren autobanden en hooibalen in brand gestoken. Ook zouden ze mest hebben gegooid naar de politie. De boeren zijn boos over de import van goedkope landbouwproducten uit Zuid-Amerika. En het is echt gedaan met het leedvermaak voor buurtbewoners bij de Eskamplaan in Den Haag. De horrorpollers in de straat zijn vervangen door camera's en komen niet meer terug. En die pollers zijn van die palen in het wegdek die automatisch omhoog komen. Dat ging lang niet altijd goed. Ik snap het niet. Eh, eh, mensen letten gewoon niet meer op. Er zijn al elf auto's opgeknald. Of dat ze erop stonden en dat ze omhoog, eh, dat, eh, dat, dat die polk eh, dwars door de onderkant kwam. Het was gisteren feest, toen was het twee keer. We zijn van plan om stoeltjes hier neer te zetten een drankje. Ja, in totaal zijn er meer dan 50 auto's op die polder geknald. Daarmee heeft de gemeente de dingen maar weggehaald. Het is nog steeds verboden om er door te rijden. Automobilisten krijgen vanaf vandaag een boete van 120 euro. Maar geen kapotte auto meer dus. Het weer, het droogt op. Alleen in het zuiden blijft het wat regenachtig bij max 8 graden.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 Bang bang, middling bang, middling bang, bang bang, middling bang, middling middling bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know, he leads you How on.